Renate Kok met het NOS Journaal. Duizenden mensen zijn vandaag vanaf Schiphol zonder koffer in het vliegtuig gestapt. Door een storing in het bagagesysteem bleven zo'n 20.000 koffers achter. Ruim bagage moest in een van de vertrekhallen handmatig worden ingecheckt. De storing duurde enkele uren en was pas eind van de middag weer verholpen. Er is extra personeel ingezet om zoveel mogelijk achtergebleven bagage alsnog in te checken en met andere vliegtuigen mee te sturen. Schiphol verwacht dat het nog een paar dagen kan gaan duren voordat iedereen zijn spullen weer heeft. President Zelensky heeft voor het eerst een ontmoeting gehad met zijn Poolse ambtgenoot Navrotsky. Ze spraken over de verdediging van Oekraïne en van het Poolse luchtruim. Het is de bedoeling dat Polen straaljagers gaat ruilen voor Oekraïnse anti technieken Vooraf werd de ontmoeting gezien als lastig. De conservatieve en nationalistische Navrotsky had geregeld kritiek op Oekraïne. Na zijn aantreden als Poolse president in augustus hield hij een ontmoeting met Zelensky steeds af. Het begint een onderzoek naar dierenmishandeling bij verzamelcentra van vee in Oud-Alblas. Daar wordt vee verzameld op weg naar het slachthuis. Deze maand kwamen beelden naar buiten waarop koeien en kalfjes werden bewerkt met een stroomstootwapen of een prikstok. Het kijkt onder meer wie er op die beelden te zien zijn. Bierproducent Heineken krijgt een boete van anderhalf miljoen euro... voor overtreding van de statiegeldregels. Uiterlijk 1 april 2023 moest op alle blikjes staan dat er statiegeld op zat. Toch verkocht Heineken toen nog ruim 7 miljoen bierblikjes zonder statiegeld in een opslag op een bedrijventerrein in Rotterdam is een grote partij nepmerkkleding ontdekt. politie nam zo'n 10.000 artikelen in beslag.